Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Mexico gewonnen. Het is de 16e zege dit seizoen. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez viel al bij de eerste bocht uit... na een botsing met Charles Leclerc. De Brit Lewis Hamilton werd met zijn Mercedes tweede en Leclerc derde. Met de 16e zege heeft Max een record aantal overwinningen in één seizoen in de Formule 1. En met zijn 51e zege in totaal evenaart hij de Franse coureur Alain Prost. Die had dat record sinds begin jaren 90 op zijn naam staan. Een stille tocht in Eindhoven, die bedoeld was om slachtoffers van het conflict tussen Israël en Hamas te herdenken, is niet stilgebleven. Volgens Omroep Brabant liep de tocht uit op een demonstratie tegen Israël en werden er leuzen geroepen. Er liepen zo'n 500 mensen mee. De organisatie had opgeroepen om stil te zijn, maar dat lukte niet. Verder verliep de tocht zonder al te veel incidenten. Eerder op de dag was er ook een vredeswandeling in Amsterdam... en kwamen zo'n 6000 mensen naar Den Haag voor een pro-Palestina-demonstratie. De situatie op de internationale luchthaven van de Russische deelrepubliek Dagestan is weer onder controle, zeggen de autoriteiten. Honderden anti-Joodse demonstranten kwamen naar de luchthaven... toen er een vliegtuig uit Tel Aviv was geland... en ging op zoek naar Israëlische passagiers. De betogers braken door deuren in de terminal en bestormden het vliegtuig. De inzittenden zijn terug het vliegtuig ingegaan en daarna in veiligheid gebracht. Volgens de Russische autoriteit is de situatie weer onder controle. Zijn er wel enkele gewonden gevallen. De nieuwe trainer van Ajax is John van het Schip, melden meerdere media. Hij gaat tot het einde van dit seizoen aan de slag bij de Amsterdamse club. Het Schip is de opvolger van Maurice Stijn. Hij vertrok vorige week na een dramatische seizoenstart. Ajax verloor vandaag met 5-2 van PSV en is daardoor nu hekkensluiter in de eredivisie. Zo laag heeft de club nog nooit gestaan. Het weer op enkele plekken nog een bui. Verder droog met opklaringen en een graad of 10.